Vanavond nog vliegen experts naar Indonesië om te helpen zoeken naar stoffelijke resten. 75 jaar geleden werden de marineschepen De Ruiter, Java en Kortenaar bij de slag in de Javazee tot zinken gebracht door de Japanners. 1100 mensen kwamen om het leven. Eind vorig jaar ontdekten duikers dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald en gesloopt. Lege vrachtwagens mogen ook tijdens een uitzonderlijk zware storm blijven rijden. Minister van Nieuwenhuizen vindt een algeheel rijverbod voor lege trucks tijdens code rood disproportioneel. Van Nieuwenhuizen overlegde met de transportsector over de gevolgen van de zware storm op 18 januari. Ondanks waarschuwingen om niet de weg op te gaan werden tientallen vrachtwagens omvergeblazen. Volgens Van Nieuwenhuizen is een rijverbod bij code rood moeilijk uitvoerbaar, omdat er wordt gewaarschuwd als de chauffeurs al onderweg zijn. De Joodse gemeenschap in Amsterdam krijgt na incidenten bij een kosher-restaurant steun van politieke partijen die het Joods akkoord hebben getekend. Daarin staat onder meer hoe zal worden opgetreden bij antisemitische acties. Twaalf partijen zeggen zich de komende vier jaar aan de afspraken te houden. In het akkoord staat ook dat de Joodse geschiedenis van Amsterdam op scholen moet worden onderwezen. Remco Kampert is gestopt met schrijven. Vorige week werd al duidelijk dat hij geen bijdrage meer levert voor het weekblad Elsevier. Nu heeft zijn uitgeverij de bezige bij bekendgemaakt dat Remco Kampert van 88 helemaal is gestopt. Ook met zijn werk voor de Volkskrant. Er is volgens de familie geen medische, medische reden voor. Het weer, in het noordoosten nog wat regen. Vannacht enkele graden boven nul en plaatselijk kans op mist. Morgen wisselend bewolkt, later van het zuiden uit buien. Er is ook wat zon morgen en het wordt 7 tot 10 graden.